Lotlewin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft in een televisietoespraak de noodtoestand afgekondigd. Die geldt voor een periode van drie maanden. Eerder vandaag suggereerde Erdogan dat er mogelijk buitenlandse mogendheden betrokken zijn geweest bij de koepoging van afgelopen vrijdag. Dat zei hij tegen de nieuwszender Al Jazeera. Welke landen dat zouden zijn, liet hij in het midden. Tot nu toe zijn 50.000 mensen in Turkije opgepakt, ontslagen of uit hun functie gezet. Vooral militairen, rechters en leraren. De financiële positie van de grootste Nederlandse pensioenfondsen blijft ver onder de maat. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers die maar een hele lichte stijging laten zien omdat de fondsen niet genoeg geld in kas hebben, is de kans groot dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. Dat geldt voor zowel de pensioenuitkeringen als voor degenen die nog pensioen opbouwen. De pensioenfondsen hebben vooral last van de aanhoudend lage rente. Het internationale antidopingbureau WADA heeft het testlaboratorium in Rio de Janeiro twee weken voor de start van de Olympische Spelen alsnog goedgekeurd. Bijna een maand geleden werd het lab afgekeurd omdat het niet voldeed aan de internationale eisen. Het dopinglab in Rio werd in 2013 ook al geschorst. Toen stelde het WADA vast dat verboden middelen niet goed werden opgespoord. Bij demonstraties rond de Republikeinse Conventie zijn zeker tien mensen opgepakt. Demonstranten staken een Amerikaanse vlag in brand en blokkeerden de ingang van het gebouw waar de conventie plaatsvindt. Twee agenten raakten lichtgewond bij de confrontatie. Gisteren werd Trump gekozen als presidentskandidaat tijdens de conventie, die in totaal vier dagen duurt. Volgens de politie is het de onrustigste dag tot nu toe. En dan nog het weer. In Limburg geldt Code geel wegens kans op stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten.